Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van meer dan de toegestane hoeveelheid hash, drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Checkpoint was de grootste koffieshop van Europa. Nadat bij invallen grote hoeveelheden hash waren gevonden... werd de koffieshop in Terneuzen vorig jaar gesloten. Alle geldtransporten in Amsterdam worden vanaf vandaag begeleid door een politieauto. Reden is het toenemend aantal overvallen. Vorige maand werden er vier geldtransporten overvallen. Gisteren mislukten twee pogingen. Bij de overvallen wordt steeds vaker geweld gebruikt. Onlangs werden twee geldlopers met benzine overgoten... en werd er gedreigd om hen in brand te steken. De Britse justitie gaat vier parlementsleden vervolgen vanwege onterechte declaraties. Het zijn drie lagerhuisleden van Labour en een conservatief lid van het hogerhuis. Huis. De vier spreken de beschuldigingen tegen. Gisteren bleek al dat 390 parlementsleden de afgelopen vijf jaar onterecht hebben gedeclareerd. De luchthaven van Rotterdam heeft vanaf volgende week Rotterdam The Hague Airport. Met de naamswijziging hoopt de luchthaven meer reizigers te trekken die naar Den Haag willen. Eind dit jaar wordt er een nieuw station van Randstad Rail bij de luchthaven geopend... zodat reizigers snel met het openbaar vervoer naar Den Haag kunnen. Provincie- en gemeenteambtenaren in Zeeland zijn begonnen aan een estafetteactie voor hogere lonen. De acties worden de komende dagen verplaatst naar andere delen van het land. ambtenarenbonden willen een loonsverhoging van 1,5 procent... maar de provincies en de gemeenten vinden dat onverantwoord... omdat er de komende jaren moet worden bezuinigd. Het bedrijf Buco uit Beverwijk is de nieuwe shirtsponsor van AZ. Dat maakt de voetbalclub vanmiddag bekend. Na het faillissement van de DSB-bank zat AZ zonder hoofdsponsor. De naam Buco blijft in elk geval tot het einde van het seizoen op het shirt van de Alkmaarders staan. Het weer bewolkt en hier en daar regen, temperatuur van 4 tot 7 graden.